Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González is het land ontvlucht. Hij is onderweg naar Spanje in een Spaans militair vliegtuig... zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Afgelopen week had een rechtbank in Venezuela... een arrestatiebevel tegen González uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van opruiing en samenzwering... omdat hij claimt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en niet president Maduro. De kiescommissie riep Maduro uit tot winnaar... maar die commissie is op de hand van de zittende president. Ook westerse en sommige Latijns-Amerikaanse landen erkennen de uitslag niet. Op de Plassen in Aalsmeer is afgelopen avond een persoon in het water terechtgekomen en overleden. Bij de plassen was op dat moment een vuurwerkshow aan de gang. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar de kant gebracht en gereanimeerd. Dat bleek tevergeefs. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Kentucky zijn meerdere mensen beschoten. De politie kreeg aan het begin van de avond verschillende meldingen... dat vanuit bebost gebied werd geschoten op auto's. Volgens de burgemeester van het plaatsje Londen zijn er geen doden gevallen... maar zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Lokale media melden dat sommigen er slecht aan toe zijn. De politie heeft de weg afgesloten en mensen aangeraden binnen te blijven. Er is nog niemand opgepakt. Bij drie ongelukken met vliegtuigjes in Duitsland zijn gisteren drie mensen omgekomen. De dodelijke slachtoffers vielen bij twee ongelukken in Noord-Rijn-Westfalen. Het derde ongeluk gebeurde in de deelstaat Hessen. Daar raakten twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In het noorden en oosten trekken buien over. Elders wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag is het bijna overal droog en wordt het zo'n 22 graden. Tegen de avond neemt de kans op buien weer toe. Dit was het NOS Journaal.